In de hoop dat Nederland op een gewelddadige manier gaat veranderen. En dat kan volgens de AIVD gevaarlijk zijn. Vooral kwetsbare jongeren worden vaak meegezogen in online chatgroepen en kunnen zo snel radicaliseren. De politie denkt dat ze de dader te pakken hebben van een steekpartij in Vlaardingen in Zuid-Holland. Daar werd twee weken geleden een vrouw van 21 vanuit het niets in haar rug gestoken toen ze van een hockeyfeest naar een kroeg fietste. De zaak kreeg veel aandacht, had ook in opsporing verzocht. Gisteren heeft een jongen van 16 zich gemeld bij de politie. Die zegt dat hij verantwoordelijk is voor de steekpartij. In Amsterdam zijn tien mannen uit één familie opgepakt voor het witwassen van drugsgeld. Het gaat om tientallen miljoenen euro's in cash en bitcoins. Bij invallen vonden agenten 1,4 miljoen euro aan cash. En het is vandaag Workers Memorial Day. Een dag waar over de hele wereld wordt stilgestaan bij mensen die tijdens of door hun werk ziek zijn geworden of zelfs zijn overleden. Zo'n bedrijfsongeluk overkwam ook Mitch. Toen hij 22 was kwam hij met zijn arm klem te zitten in een machine. Het was eigenlijk een fractie van een seconde. Ik kwam ergens ehm, klem tussen te zitten. Ik hoorde eigenlijk de, de, de knak van mijn bot eh, die brak twee meter verder eh, lag ik eigenlijk op de grond. Ik zakte een beetje door mijn benen heen. Ik werd heel misselijk. Ik ben daar gelukkig redelijk van hersteld kan al mijn bewegingen kan ik weer. Alleen ja, je merkt toch uh, spierkracht, zeg maar. daar heb je gewoon een verlies in. Mitch is niet de enige. Er zijn veel beroepen in Nederland waar je risico loopt, zegt vakbond FNV. Bekend is natuurlijk de bouwplaatsen. Nou ja, de, de plekken waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Schildersziekte, voor schilders is bekend. In Nederland overlijden er 4100 mensen per jaar door of op hun werk. Het weer, flink wat zon en overal droog.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 moet ik doen I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. controlling when you haven't laid down for days. For the poor, no time to be thinking. They're too busy finding ways. ZFM. We always you. Open up the dirty window, let the sun illuminate. la vie, toi t'as sauvé la mienne. Si tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine. Faut une première à tout et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup, mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh, comme c'est beau le métier de parent. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. d'abord, tu m'idéalises. Avant que tu me méprises. Ok, d'accord, tu piqueras des crises. Ensuite, ben, tu feras tes valises. Et puis, bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras, c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses, tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit, prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. Allez-y, fais des gosses. musique du bonheur. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papi, y'aura mamie.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 Volgens de inlichtingendienst vinden de opvattingen van president Poetin gehoor bij onder meer rechtsextremisten. Een jongen van 16 uit Vlaardingen is aangehouden voor het steken van een 21-jarige vrouw. Dat gebeurde bijna twee weken geleden toen de vrouw op een uitgaansavond door de stad fietste. Het splinternieuwe cultuurgebouw Amare in Den Haag is aan het verzakken. Daardoor kunnen de deuren van twee concertzalen bijna niet meer dicht. Volgens de directeur van Amare gaat het om enkele millimeters en valt dat binnen de marges. Het weer droog en op veel plaatsen zon.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 Este puesto puesta, dime si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber. Dime si me sigues, nos vamos pa'l hotel. Pero en la primera pa' ti no hay un top ten. And I'm only with a couple of people I know well.